In de Tweede Kamer was een meerderheid voor, maar de regeringspartijen waren verdeeld. De VVD was voor, de PvdA tegen. Sinds Rusland zich ook heeft gemengd in de oorlog in Syrië is ook de VVD tegen. Kamerlid Ten Broeke noemt het heel onverstandig om nu alsnog mee te doen in Syrië. De Nederlandse spoorwegen beginnen een proef met bodycams. Een aantal beveiligers en servicemedewerkers krijgen een half jaar lang een cameraatje op hun jas. Uit de proef moet blijken of bodycams een deescalerend effect hebben en of ze een extra gevoel van veiligheid geven. In het parlement in Kosovo is een rookbom afgegaan. De bom zou tijdens een debat zijn gegooid door leden van de oppositie. Het is niet de eerste keer dat een debat in het Kosovaarse parlement verstoord wordt. In september werd de premier door woedende oppositieleden bekogeld met eieren. De oppositie was toen boos over een akkoord dat moet leiden tot een betere integratie van de Servische minderheid in Kosovo. Het is niet duidelijk of het incident van vandaag daar ook mee te maken heeft. De Israëlische premier Netanyahu heeft alle prominente politici, zowel Joodse als Arabische, verboden naar de Tempelberg te gaan. Hij wil voorkomen dat ministers en parlementariërs deze plek in Jeruzalem gebruiken voor politiek gewin. Netanyahu wil proberen de rust terug te brengen. De afgelopen weken zijn de spanningen in Jeruzalem toegenomen en zijn er geregeld opstootjes bij de Tempelberg. De Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Wit-Russische schrijfster en journalist Svetlana Alexievich. Ze schreef onder meer het einde van de Rode Mens over de teleurgang van het communistische tijdperk in Rusland. De jury roemt de 67-jarige Alexievich voor haar werk dat een monument wordt genoemd voor het lijden en de moed in onze tijd. Het weer in het zuiden en oosten kan nog wat regen vallen. In de rest van het land is het vrijwel droog met af en toe zon. Het is een graad of 15. Morgen droog met af en toe zon. Het wordt dan opnieuw ongeveer 15 graden. In het weekend wordt het zonniger. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A205 Zwanenburg Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden in Haarlem.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 En de eerste twee uur zijn daarvan bestemd voor Batchbox tweede jaargang nummer 46. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9... en op het internet via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Beetje, beetje verkouden eigenlijk, zou ik maar zeggen. Een beetje snipverkouden... En als het met de stem gewoon niet meer gaat, dan eh, draaien we alleen maar muziek. Voorlopig gaan we beginnen met Tiny Tim en daarna Wonder Jackson. Veel plezier het komende uur. Jackson en eh, Let's Have a Party uit 1958. En we begonnen met Tiny Tim en Great Balls of Fire uit 1968. En dat was het, eh, het A-kantje. En het B-kantje was Tiptoe Through the Tulips. En die gaan we het tweede uur nog even draaien. Dan gaan we nu naar een LP. Die heet eh, Every Picture Tells a Story uit 71. Een LP van Rod Stewart. En al die nummers die zijn gewoon aanraders. Dus ook deze. Reason to Believe. Voor de echte luisteraar, die hoort het al. Dit is niet Reason to Believe, die komt dan weer een andere keer. Dit heet Every Picture Tells a Story. zo heet die LP dus ook. Every Picture Tells a Story. Dat was Rod Stewart. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dus 8 eh, oktober 1965. Twee nieuwe binnenkomers maar. En de eerste is Billy Joe Royal. En daarvan hoorden we eergisteren dat hij op 73-jarige leeftijd was overleden. Hij had een hit in 1965, dus nieuw op 39 Billy Joe met Down in the Boondocks.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 What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? Is Good News Week famines shake the need for gold by stimulating birth control. Shoppers Anonymous en eh, It's Good News Week. En dat was de hoogste nieuwe op 31. En dat was ook hun enige hele grote hit. Ze hebben nog wel een heel klein hitje gehad daarna. Dat heet Don't Push Me. En dan hebben we ook nooit meer wat van ze gehoord. Um, hier is One Chung.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 When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true, oh, I said. That's all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there take your baby by the ears and play upon her darkest fears.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 And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you. We were so in days in a dance hall days we were cool and crazy when I you and everyone we knew do believe do share what was true oh I said that's all days long Het jaar was 1984 en we hadden Visite uit eh, Australië. En we hadden die dag echt 400 eh, kilometer door eh, Nederland gereden. En toen we weer thuis kwamen moest ik even stoom afblazen met de koptelefoon op. En dat werd dit nummer. En terecht natuurlijk Dance Hall Days van Wan Chang. My girl baby sits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beat, and man, it is a shock when he goes. A rockin' type of boogie is the kind of song that makes this little baby wanna sing along. And though he maybe gets the tune a little wrong, he still goes. really feel the beat. He rocks back and forth in his little seat. He claps both his hands and he taps his feet and he sings. He is a holly gully bouncing baby boy. You know the record player is his favorite toy. And don't forget he's everybody's pride and joy when he goes. I know there isn't anyone to take the bet, but surely he's the youngest teenager yet, and probably the hippest of the diaper set as he goes. Yeah, man, I like that. He strolls in his stroller with the radio on. It doesn't go to sleep until the music's gone. He imitates the singer in the group with a low down voice. <laughs> And when it's time to tuck him in his little bed, with all that music running through his sleepy head, the little fella doesn't say goodnight. Instead, uh, he says, oh, We hebben het over de categorie One Hit Wonders en daar past deze wonder wel in. Buzz Clifford met uh, Babysitting Boogie uit 1961. Een van mijn favoriete zangeressen vanaf het begin tot nu. Melanie met de Edwin Hawkins Singers. Hier is Lay Down van de LP Candles in the Rain. Safka en die Edwin Hawkins Singers en Lay Down. Heerlijk nummer. En, eh, van de LP Candles in the Rain uit 1970. In 1911 schreef Charles Dawes een melodie en die heette Melody in Major, in E major. En in 1951 schreef Carl Zigman daar woorden bij, de tekst dus. En dat werd It's All in the Game. En die Charles Dawes die werd later vicepresident van de Verenigde Staten. En hij had ook nog een Nobelprijswinnaar. Winnaar. En eh, hij is de enige vicepresident van de Verenigde Staten... en Nobelprijswinnaar die een popsingle heeft gemaakt. Het werd gezongen in 58 door Tommy Edwards. Hier is It's All in the Game. Many a tear has to fall But it's all in the game All in the have words with him and your future's looking dim but these things your hearts can rise above once in a while he won't call it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet And It's All in the Game. Eh, we gaan naar de tip van Willem, die komt uit 1964 en hij komt van de Beach Boys. En hoe komt hij daar nou aan? Nou, hij heeft van de week een film gekeken, Love and Mercy, over het leven van Brian Wilson. En geloof me, it's been no bed of roses for Brian. Ehm, je moet maar een boek gaan lezen over hem, want dat is er ook namelijk. En de film Love and Mercy moet je duidelijk ook gaan zien. Eh, Willem heeft gekozen voor het nummer eh, Don't Worry Baby van de LP Shutdown Volume 2. Hier is uh, Don't Worry Baby van The Beach Boys. was hem dan weer. De tip van Willem, Don't Worry Baby van de Beach Boys... en van de LP Shutdown Volume 2. En wat moet je daar nou achter gaan draaien? Nou, dit lijkt me wel een goede keus. was eh, Brainbox met Down Man. Hun allereerste single, het debuutsingeltje zou ik maar zeggen. En wat een uh, klasbakken zijn dat zeg. Eh, als er dit uur nog even tijd overblijft, dan draai ik gewoon de achterkant ook nog. Want die is eigenlijk nog beter, vind ik. Maar goed, ehm, we gaan naar de jaren 60, 1986. Art of Noise featuring Max Headroom en Paranoia. En hoe kom je nou aan zo'n titel? Nou, dat zijn twee woorden, paranoia en insomnia. Relax. You're quite safe here. Am I dreaming? No. Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still, a door, a door, a door. Oh. Swing doors, huh? Okay, doors. Swing. bars on the window. One, two, three, sleep. poetry. That'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak. <laughs> Doesn't even rhyme. Is that my tea's made? Paranoid, paranoid. I can't stand tea. Headroom. En The Art of Noise met Paranoia. We gaan luisteren naar de eh, Dr. Hook. Een top 100 hit. Nee, dat is hem niet. Dat is de <laughs> volgende. Dr. Hook in de Madison Show. En A Little Bit More. En die draai ik niet zomaar. When your body's I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your time me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, cause we staying. Hook en het heerlijke A Little Bit More. We gaan naar een top 100 hit uit 1967 en die zingt iedereen mee, ook al ken je hem niet. Komt-ie. come to San Francisco. <laughs> Dankjewel, Albert-Jan. <laughs> Even een kleine aanpassing aan de microfoon gemaakt. En terecht natuurlijk. Dit was... <laughs> San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Van Scott McKenzie, een top 100 uit 1967. En eh, ook dat kunnen wij eigenlijk wel onder het noemertje eh, One Hit Wonder voegen. Want zijn tweede plaatje, Like an Old Time Movie... die is geloof ik één keer verkocht aan zijn moeder. En voor de rest heeft niemand dat ding ooit gekocht. Goed, eh, we gaan luisteren naar Hot Chocolate... Productie van Mickey Most en de stem van eh, Earl Brown. Hier is Emma. movie queen, nobody left. A face like an angel, she could be anything. Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. every day Emma would go out searching for that play that never ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline. Laura Emery. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. letter lying on the bedroom floor. It read, Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more. Heerlijk nummer van eh, Hot Chocolate uit 1974, Emma. Ik had beloofd dat als ik wat tijd over zou hebben... dan zou ik de bacon van Down Man van Brainbox even gaan draaien. En die belofte gaan we nu inlossen. Hier is Woman's Gone. van Brainbox, de achterkant van Down Man. En die moet eerlijk zeggen, die vind ik eh, eigenlijk nog beter. Jawel. Uh, we sluiten af het eerste uur met een achterkantje van eh, Spencer Davis Groep single Gimme Some Lovin'.